12 uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS In Ridderkerk is een jongetje van één jaar oud van een flatgebouw gegooid. Dat gebeurde vanaf de eerste verdieping. Het kind is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie ademde hij nog wel. In dezelfde straat is een man van 41 aangehouden. Wat zijn rol bij het gooien van het jongetje is... en wat de relatie van de man tot het kind is, is niet bekend. Schiermonnikoog heeft geen behoefte aan extra helpende handen... om de spullen uit de overboord geslagen zeecontainers op te ruimen. Een groot deel van het strand is opgeruimd... en daarom hoeven vrijwilligers morgen niet te komen, zegt de gemeente. Er is tot nu toe 220 ton afval opgeruimd. De burgemeester van Schiermonnikoog noemt de samenwerking hartverwarmend om te zien. Ook Ameland en Terschelling organiseren morgen geen opruimacties. In de hoofdsteden van Servië en Hongarije zijn duizenden mensen de straat op gegaan. Ze demonstreren tegen de in hun ogen autoritaire regering. Aanleiding voor de betoging in Budapest is een nieuwe wet van premier Orbán. Daardoor mogen werkgevers hun werknemers 400 uur per jaar laten overwerken. In Belgrado in Servië werd voor het vijfde weekend op rij geprotesteerd tegen de regering van president Vucic. De betogers eisen meer persvrijheid en hervormingen van het kiesstelsel. Steeds meer Turken vragen asiel aan in Nederland... blijkt uit cijfers die Nieuwsuur heeft opgevraagd... bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst. In 2016 waren het er nog 235. Vorig jaar waren dat er 1180. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die in verband worden gebracht... met de Gulen-beweging. Volgens president Erdogan zitten zij achter de koepoging in 2016. Maar het gaat ook om academici die zich niet meer vrij voelen in Turkije. Het weer. Vannacht blijft het bewolkt. Lokaal kan wat motregen vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 6. Morgen opnieuw een grijze dag, maar het blijft zo goed als droog.